Dit is Rashid Finch met het NOS. Die heeft vier Nederlanders opgepakt die betrokken zouden zijn bij de hackersgroep Anonymous. In de VS werden 16 mensen gearresteerd en in Groot-Brittannië is de enige verdachte een minderjarige. Over de identiteit van de vier Nederlanders is nog niets bekend. Anonymous zat onder meer achter de cyberaanvallen op de creditcardmaatschappijen Mastercard en Visa. Die weigerden transacties te verzorgen voor de klokkenluidersite Wikileaks. In het Maasstadziekenhuis in Rotterdam zijn opnieuw vier patiënten overleden die de multiresistente bacterie hadden opgelopen, waarmee het ziekenhuis al sinds zeker september vorig jaar te kampen heeft. Een van de patiënten lag op de brandwondenafdeling, waar de bacterie tot nu toe niet was vastgesteld. Het aantal bevestigde besmettingen is nu opgelopen tot 70. 25 patiënten zijn overleden. De politie houdt een proef met het op straat afnemen van vingerafdrukken. Ongeveer 125 politiemensen van korpsen in het hele land hebben een soort smartphone waarmee een vingerafdruk digitaal wordt afgelezen. Via een beveiligde verbinding kan de vingerafdruk voor controle worden doorgestuurd naar een landelijke database. De apparaatjes worden onder meer gebruikt voor het intensiever controleren op illegale vreemdelingen. De Britse hulporganisatie Oxfam verwijt Europese landen dat die traag reageren op het verzoek om extra geld voor de hongersnood in Afrika. Er is zeker een miljard dollar nodig, maar er is nog maar 200 miljoen binnen. Landen als Frankrijk, Italië en Denemarken krijgen van de hulporganisatie kritiek omdat ze niet of nauwelijks bijdragen. In Somalië, Kenia en Ethiopië lijden meer dan 10 miljoen mensen honger door de extreme droogte in het gebied. Uruguay heeft zich dankzij oud-Ajaxiet Luis Suarez als eerste geplaatst voor de finale van het voetbalkampioenschap van Zuid-Afrika. In de halve finale tegen Peru scoorde Suarez kort na rust twee keer.